I, and that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you been.